12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De fractieleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie... gaan na hun vakantie weer verder met de onderhandelingen voor een nieuw kabinet. Ze praten met informateur Zalm onder meer over de pensioenen... en de gaswinning in Groningen. Er zitten ook kopstukken uit de gassector aan tafel in het Johan de Withuis. Rutte, Buma, Pechtold en Segers zien elkaar vandaag weer voor het eerst sinds een vakantie van drie weken. Ze zeggen dat ze goed zijn uitgerust. In de buurt van Parijs is een auto ingereden op een groep militairen. Daarbij zijn volgens de politie zes militairen gewond geraakt, van wie drie ernstig. Ze zijn niet in levensgevaar. De aanrijding was even na acht uur vanochtend in de gemeente Levallois-Perret, ten noordwesten van Parijs. De politie op zoek naar de auto en de bestuurder. Volgens de burgemeester van de gemeente was de actie zonder twijfel opzet. Franse media melden dat de militairen betrokken waren bij Operation Sentinel. Die operatie werd gestart na de terroristische aanslagen in Parijs van 2015... om mogelijke doelwitten te beschermen. De Belgische regering beschuldigt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ervan... de Belgische collega's onvoldoende te hebben geïnformeerd over de eieren met fipronil. Als de NVWA sneller informatie had gegeven, dan hadden we sneller kunnen werken. Dat zei minister Ducarme van Landbouw. Hij zei dat tijdens een debat van de Belgische parlementaire commissie over de fipronilcrisis. ABN AMRO heeft een sterk tweede kwartaal achter de rug. De bank boekte bijna een miljard euro winst tegen bijna 400 miljoen vorig jaar. De inkomsten stegen doordat er meer hypotheken en leningen werden verstrekt. De winst is bovendien uitzonderlijk hoog door een eenmalige forse meevaller. ABN AMRO verkocht het Aziatische vermogensbeheer voor 200 miljoen euro. Het weer bewolkt, maar ook af en toe zon. Eerst buien in het noordwesten en later ook op andere plaatsen.